Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de acht mensen heeft lang last van zijn coronabesmetting. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat ontdekt door onderzoek onder 13.000 mensen. Patiënten zeggen dat ze moe en benauwd zijn of niks meer proeven en ruiken. Het is een bijzonder onderzoek, omdat mensen ook al voor corona gevolgd werden. Als je mensen een aantal maanden volgt, dan zijn er altijd mensen die nieuwe klachten krijgen... of klachten die verergerd eh, raken. En daar moet je dus rekening mee houden als je wilt weten... hoeveel mensen houden nou echt langdurige klachten na die covid. Hoe het kan dat sommige mensen er wel lang last van hebben en anderen niet... blijft voor de onderzoekers nog een mysterie. Bij een brand in een nachtclub in Thailand zijn 13 mensen omgekomen. 35 anderen raakten gewond. Er zitten geen toeristen bij. Op beelden op sociale media is te zien hoe bezoekers gillend het pand uitrennen. Die brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. En van The Sopranos tot Deadliest Catch en van The Big Bang Theory tot Mythbusters... het lijkt erop dat je dit allemaal op één streamingdienst kunt gaan zien... Er zijn namelijk plannen dat HBO Max en Discovery Plus samen verder gaan. Die fusie moet begin volgend jaar zomer rond zijn in Amerika... en daarna zijn andere landen aan de beurt. En het gesprek waar het al een paar dagen over gaat... staat eind van de ochtend op de planning tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen. Bemiddelaar Johan Remkes heeft zo'n 20 boerenorganisaties uitgenodigd... maar die komen niet allemaal op de koffie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. En juist bij dat deel wat niet komt... Eh, zitten de grootste actiegroepen als Agractie en het radicalere Farmers Defence Force. Zij laten zich dan wel vertegenwoordigen door LTO... die er wel eh, bij zijn met de boodschap dat ze geen vertrouwen hebben in dit overleg. Dus dat begint niet goed, kun je zeggen. Zij vinden dat praten geen zin heeft of vinden het maar niks... dat juist Remkes de leiding heeft omdat hij als voorzitter van een adviescommissie aan de basis stond van die stikstofplannen. En dus vinden sommige boeren hem partijdig. Het weer nog. De dag begint best zonnig. Later zijn er in het noorden en westen wel wat buitjes. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog vandaag. tot 20 tot 24 graden.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 si nadie quería ayudar. Solo lo importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como rey. Nada se denegó negó. en todo se consintió. Presumido el se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de la y viste de hermano no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. atacaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía, mi castigo de Dios. sparks from the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again Are you out of your mind? Don't you dare fall behind this and down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 Het moet de druk van de ketel halen na weken van oplopende spanningen. Taiwan zegt dat Chinese vliegtuigen en schepen vanochtend... de middellijn tussen de straat van Taiwan zijn overgestoken. Het Taiwanese ministerie van Defensie noemt dat uiterst provocatief... en zegt de situatie scherp in de gaten te houden. En 1 op de acht mensen die corona hebben gehad... blijft last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld... na onderzoek onder 13.000 inwoners van Noord-Nederland. Het weer vanochtend droog met zo nu en dan zon.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 Ook wij kennen badders in trainingskin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu is ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Op mijn umbrella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat die hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet het weer niet mee zit Ik zit mijn op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij ben je terug. Van Vella, we kennen van Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella ben op mijn rilla, illa op mijn barella. illa Oh, op mijn Hou me niet thuis weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij, van Matty of die steden? Ze dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella.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 One day I'll get back and sit in my chair, lion in the morning sun. the most of my Lying in the morning sun What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me La la la la, where are the ladies?